Blair zei in een toespraak in Brussel dat het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in een impasse dreigt te raken, omdat het Britse parlement nog niet overtuigd is. Een tweede referendum is volgens hem een goed idee. May noemde dat een belediging voor het ambt dat hij ooit bekleedde, schrijft de BBC. Later zei minister van Onderwijs Heinz dat er in het kabinet met geen woord is gesproken over de mogelijkheid van een tweede brexit-referendum. Het winterse weer heeft in het hele land geleid tot slippartijen en ongelukken. Sneeuwbuien, ijsregen en ijzel maakten het vannacht op veel plaatsen verraderlijk glad. Voor zover bekend heeft dat alleen geleid tot blikschade en enkele lichtgewonden. Ook de spoorwegen en Schiphol hebben last van vertragingen door de winterse neerslag. In Sri Lanka is Ranil Wickremesinghe opnieuw benoemd tot premier. Hij werd eind oktober door de president ontslagen. Die benoemde toen de omstreden Mahinda Rajapaksa als nieuwe premier... en dat leidde tot veel onrust. Politiek en economisch werd Sri Lanka in een crisis gestort. Gisteren stapte Rajapaksa op. De Nederlandse estafettezwemsters zijn op de WK Korte Baan in China... tweede geworden op de 4 keer 50 meter vrije slag. Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Kim Bush en Valerie van Roon... waren niet opgewassen tegen het team van de Verenigde Staten. Het brons was voor de Australische ploeg. Het weer bewolkt en lokaal mist. Alleen in het oosten en noordoosten nog kans op wat sneeuw. In het zuidwesten ook kans op wat zon. Het wordt 2 tot 6 graden. Vanavond is vooral in het westen en noorden opnieuw kans op mist. De komende dagen is het wisselvallig.